Kees Groot met het NOS-journaal. Orkaan José, commandant van de Koninklijke Marine, heeft de storm geen extra schade aangericht op het eiland, dat al grotendeels is verwoest door orkaan Irma. Gisteren werd duidelijk dat José ten noorden van de bovenwindse eilanden zou passeren. Uiteindelijk bleef de kern op ongeveer 120 kilometer van Sint Maarten. Alle Nederlandse toeristen die zijn gestrand op Sint Maarten worden de komende dag geëvacueerd. De Defensie zet daarvoor Hercules transportvliegtuigen in. Er is plek voor 280 mensen. Ze worden naar Curaçao gebracht om van daaruit naar Nederland te reizen. De toeristen moesten wachten op het passeren van orkaan José voordat ze geëvacueerd konden worden. In het zuiden van Florida worden windstoten met orkaankracht gemeten. Het zijn de voorbodes van Irma, de orkaan die eerder veel schade aanrichtte op Sint Maarten. President Trump heeft iedereen opgeroepen weg te gaan uit de baan van de orkaan en zich geen zorgen te maken over bezittingen. Hij beloofde dat de schade snel zal worden hersteld. In totaal hebben 6 miljoen mensen het advies gekregen te vertrekken. Sloane Stevens heeft de vrouwenfinale van de US Open gewonnen. De Amerikaanse was in twee sets veel te sterk voor haar landgenote Madison Keys. De wedstrijd in New York was in minder dan een uur afgelopen. Het is voor Stevens haar eerste Grand Slam titel. In de eredivisie heeft Ajax thuis met 3-0 van PEC Zwolle gewonnen... door twee doelpunten van Huntelaar en één van Ziyech, die ook een penalty miste. Vitesse won in Rotterdam met 3-0 van Excelsior... Feyenoord blijft koploper na de 4-2 winst in de uitwedstrijd tegen Heracles. ADO Den Haag heeft zijn eerste punten van het seizoen binnen door uit met 2-1 te winnen van Willem II. Die ploeg staat nu met 0 punten uit 4 wedstrijden onderaan. Het weer, lokaal kan er nog een mistbank ontstaan.